Het is natuurlijk een eh, zeer zwaar middel en het heeft in Nederland gegeven ons verleden natuurlijk ook een grote emotionele eh, waarde. En ehm, eh, dat betekent dat ja, nou, voordat je dat gaat doen, je wil echt je heel goed wil bepalen nou, of dit nou is eh, wat nodig is, of dit nou proportioneel is en wat, het, wat je ermee oplost. Ook de burgemeesters overleggen vandaag over een mogelijke avondklok. Die zou dan moeten gaan gelden tussen 8 uur s avonds en 4 uur s ochtends. Lilianne Ploemen wordt waarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Ze volgt Lodewijk Asscher op, die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ploemen stond al derde op de lijst en en was in een vorig kabinet ook al eens minister. Zaterdag mogen partijleden nog over de keuze stemmen. In het Noord-Hollandse dorpje Lutjebroek is een man opgepakt die zijn auto vol drugs had liggen. Agenten kwamen de man op het spoor toen hij s'nachts met veel lawaai zijn autoband stond te verwisselen. Toen agenten kwamen kijken wat er aan de hand was, zagen ze een zakje hennep in de auto liggen. En daarna vonden ze ook nog ecstasy-tabletten en amfetamine De politie heeft belangrijke informatie uit een onderzoek verzwegen voor de rechter. En sporen gewist, staat in het AD. Volgens een verslaggever van die krant gaat het allemaal om een zaak rond informant Freddy Jansen... die in 2015 in stukken gesneden uit een kanaal werd gevist. Gek genoeg draait de rechtszaak daarna niet uit op moord, maar op zelfmoord. Jansen zou kogels hebben gekocht bij de beruchte wapenhandelaar Jan B. En samen zouden ze naar een bos zijn gereden om een pistool te testen. En daar zou Jansen zich door het hoofd hebben geschoten. De politie zou destijds hebben verzwegen dat ze met de man samenwerkte. Ook staat in een rapport dat de betrokken agenten niets fout hebben gedaan. Nu blijkt dat sommige mensen bij de politie daar heel anders over denken. Nou zeggen ze, daar klopt echt helemaal niets van. Dat onderzoek, dat moet nu eens gedaan worden met alle feiten op tafel. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is 3 tot 6 graden. Ook morgen is het grijs en heel zacht. Maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol.